in slow motion. As a matter of fact, I chase the lighting on stage. Finally coming of age. I am in over my head. I am in over my head. I you're talking to. en de Machine, Moderation. Goedenavond, Weef Radio. Mijn naam is Rob de Geel. En als eerste plaat hoorde je Luton met In Over My Head 2. Eh, vanmiddag draaide ik hem thuis nog eventjes. En eh, mijn dochter zei, dit is dan niet weer dat liedje wat de hele tijd eh, hetzelfde is, hè? Waar je de hele tijd hetzelfde herhaald wordt. want ik herhaal dus blijkbaar een nummer heel vaak thuis waar heel veel herhaling in zit. Maar het is wel een leuk liedje, hè? Nieuwe singer van Luton. En ik moet toegeven, het is ook wel een beetje een aparte artiest uit Nederland, hoor. New Wave tot 9 uur vanavond met straks een interview met Zeno, een artiest helemaal uit Tilburg. En we gaan verder bouwen onze, aan onze ideale top 2000. Deze artiest spraken we vorige week, Steeds Republic. We became hot today. We're we're We got a spark to start. fire. En belief op Wave Radio. Ik blijf er gewoon draaien tot ik hem helemaal zat ben. Maar bij sommige liedjes komt dat moment gewoon nooit. Hè? Dus het zou best kunnen dat ik over tien jaar nog steeds eh, belief van Road to Rome eh, draai hier op deze zender. Ehm, eh, ik zei het net al, we zijn, eh, of eigenlijk ik ben in mijn eentje eh, bezig. En ik probeer een beetje de luisteraars erbij te betrekken. om tot een ideale top 2000 te komen. Zo aan het eh, einde van 2019. Er staan wat liedjes in waarvan ik me afvraag: van ja, waarom staan ze er eigenlijk in? En daar kan best wel een ander liedje voor in de plaats komen. Ehm, deze draaide ik eigenlijk vorige week al. maar ik wil het nu even benadrukken bij jullie.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 Feel you getting closer every beat. Take your time, girl Dat lijkt net of het is opgenomen in een rijdende stoomtram. Niels Geuzenbroek, Take Your Time Girl stond dus in de top 2000 eh, afgelopen jaar. En eh, ja, eh, Niels Geuzenbroek heeft wel eens opgetreden bij mijn eh, baan die ik eh, overdag door de week heb. het is echt een hele toffe gast. Dus, dit klinkt misschien een beetje lullig dat ik niet vind dat het in de top 2000 thuis hoort. Maar ja, we moeten streng zijn. En in dit soort gevallen tellen vriendschappen gewoon niet. Dus laat me even weten wie, welke zangeres kunnen we in de plaats van Niels Geuzenbroek in deze top 2000 voor 2019 zetten. 0229210301. Je kunt me op Twitter bereiken, Rob de of je kunt gewoon even een berichtje via Facebook naar Wave Radio sturen. Nu Billy Ocean. Wat stem zeg. Een paar jaar geleden meegedaan aan uh, The Voice of Holland... met als gevolg een aantal Nederlandstalige singeltjes. Maar inmiddels heeft ze getekend bij het Rock Nation label van eh, JC in Amerika. En eh, ik moet zeggen dat Engelstalig staat er wel. Je hoorde You op Wave Radio. Straks een interview met Zeno, een singer-songwriter uit Tilburg. We gaan het hebben over zijn muziek. En ja, als je nog vragen hebt, kun je ze ook insturen natuurlijk, hè? Dan eh, ga ik ze misschien eh, gewoon eh, voor jou stellen. Ehm, ik wil eigenlijk een heel ander liedje draaien. Maar dat is geen probleem natuurlijk. ik, ik dacht aan deze. ironische aan dit liedje is, is dat er eigenlijk helemaal geen ironische zaken voorkomen in het liedje. Alanis Morissette en Ironic, maar onlangs eh, nam zij voor een Amerikaanse talkshow een nieuwe versie eh, op met de, de talkshow-host. Ehm, misschien dat ik eh, dat, dat linkje nog wel even drop op mijn Twitter, want het is echt een super grappig filmpje is dat geworden van Alanis. Ik wist helemaal niet dat ze over zoveel humor beschikte. Aan de telefoon, zoals aangekondigd, Zeno. Goedenavond. Yes, goedenavond. Goedenavond. Ehm, ja, wij, wij hebben al, um, ik denk al sinds eh, ja, het hele vorige jaar zo'n beetje mailcontact. Yes. Eh, want jij hebt best al wat eh, singles uitgebracht. Ja, ja ik ben vorig jaar begonnen met releasen. En ehm, ja, het gaat eigenlijk prima. Ik heb, in de zomer heb ik mijn eerste EP uitgebracht. En in de tussentijd nog wat singles in aanloop naar die EP. En ja, nu weer aan het releasen in aanloop naar mijn nieuwe EP. Dus een hele productieve periode voor jou. Ja, zeker. Ja. Of, of ik zit, eh, oh, ja, ik zit momenteel eh, in het laatste jaar van de eh, Herman Brood Academie. Oh ja. En ehm, ja, zeg maar, in de eerste twee jaar heb ik gewoon de tijd gehad om mezelf te ontwikkelen. Eigen sound creëren en zo. En ehm, ja, nu ben ik dat nog steeds aan het doen en ondertussen gewoon aan het releasen. Ja, ja. Want wanneer ben jij met muziek begonnen? ik maak denk nu ongeveer 3,5 jaar muziek. Dus nog niet heel lang. Ja, en hoe zou je je muziek omschrijven? Ehm, ik zou mijn eigen muziek omschrijven als een soort van mix tussen pop en uh, trap eigenlijk. Ik zing best wel veel. <clears throat> Vooral op mijn nieuwere tracks eh, ga je dat horen. En ik ga heel veel invloeden uit eh, ja, een beetje popachtige singer-songwriter muziek ja. En had je dat er gelijk al vanaf het begin zo voor ogen of is dat uh, langzaamaan gegroeid? Nee, dat, is, dat heb ik echt pas een, eh, sinds een half jaar ontdekt of zo. Eerst eh, rapte ik vooral gewoon en ehm, ik zong eigenlijk nooit. Totdat iemand zei van ja, dat moet je een keer proberen. Dus ja, ik ging het proberen en ik bakte er eigenlijk helemaal niks van aan het begin. <laughs> maar ik wilde het gewoon kunnen, want als ik iets, ik heb altijd iets, als ik het niet kan, dan wil ik het juist graag kunnen. Dus ging ik gewoon heel veel oefenen en heel veel tijd erin gestopt en ja, en zo heb ik eh, in de loop van die, eh, in die periode mijn sound ontdekt. Ja, en eh, welke invloed heeft de Herman Brood Academie daarbij gehad? Ehm, ik denk dat de grootste invloed is geweest dat ik gewoon heel veel vrije tijd heb om eigen, ja, zo, je wordt gewoon vrijgelaten om gewoon te ontwikkelen wat je zelf wil eigenlijk. Dus je kan, we hebben heel veel studiotijd op school en dan kunnen we gewoon kijken wat je wil doen. Ja, het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit zolang je maar muziek maakt en eh, met resultaten komt. En dan is het goed, zolang je het maar kan onderbouwen. Dus die vrijheid is, eh, vind ik zelf heel chill. Ja, het is, eigenlijk een hele andere school. Als je hoeft niet eh, urenlang naar saaie leraren te luisteren dus. Ehm, ja, we hadden ook rekenen en zo. Het was in de <laughs> eerste en tweede. Maar ja, dat stelde gelukkig allemaal niet zoveel voor. Het, was, het grootste deel is gewoon focus op je muziek. En daar ben ik heel blij mee. Ja, nou dat, is, dat, dat doen ze goed daar op die schaal. Ja, zeker. <laughs> Ja. Ehm, ja, eh, er komt dus weer een nieuwe EP aan. wanneer wordt die precies uitgebracht? 27 eh, februari is de release. Oké, okay, dat is al bijna. Ja, ja. begint op te schieten. Ja. En hoeveel tracks zal deze EP bevatten? Eh, er zullen zeven tracks opkomen, waarvan drie singles al uit zijn. Dus vier nieuwe tracks. Ja. En waar gaan ze over? Ehm, de tracks gaan vooral over, eh, ja, over mijzelf. Ik, eh, ik beschrijf gewoon heel veel persoonlijke dingen. En ik probeer het gewoon, ik probeer het zo puur en oprecht mogelijk te houden. Omdat in mijn oudere tracks ehm, deed ik dat ook wel, maar durfde ik nog wat minder persoonlijk in te gaan op bepaalde dingen. En nu breng ik heel veel persoonlijke dingen naar voren die mij kenmerken. En ik denk dat het vooral gewoon de weg naar volwassenheid eigenlijk omschrijft. Ja. En eh, hoe zijn de reacties uit jouw directe omgeving eh, daarop? Want herkennen sommige mensen zich er ook in over eh, zaken die jij in je muziek deelt? Ja, ik denk dat ik ehm, best wel een grote doelgroep aan jongeren aanspreek, zeg maar. Omdat, ja, ik beschrijf gewoon over hoe we chillen op een pleintje en ja, hoe ik met passie muziek maak. Dat hoor je eigenlijk allemaal terug in mijn muziek. Dus ehm, ik denk dat heel veel mensen zich uh, ja, wel erin kunnen vinden. Omdat ik heel veel onderwerpen aansnijd die iedereen eigenlijk doet. Ja. Eh, heb je ook al live opgetreden met je muziek? Yes, ja, ik heb in 2018 eh, redelijk wat shows gehad. Ik heb op uh, gestaan. Oh. En op ja, verschillende voorprogramma's gedaan van artiesten. Dus eh ja. dat bevalt goed. Dat is wel... En eigen release party. Ja, dat is wel bijzonder dat je gelijk op WoWA hebt gestaan. Ja, dat was echt super chill. Ja. <laughs> hoe, hoe, hoe, ben je daar terecht gekomen? Ehm, ik heb zeg maar een eh, manager, hij heet Max. En eh, hij heeft daar eh, hij heeft een eigen talentontwikkelingstraject, zeg maar. Dat heet To The Max. En ik denk dat ik drie jaar geleden een keertje bij hem had opgetreden. En uiteindelijk toen vroeg hij mij of ik daar op wilde treden. Dat was nog voordat hij mijn management deed. En ja, zo ben ik daar terecht gekomen. Nou, super gaaf. Nou, we kunnen eigenlijk niet wachten totdat de nieuwe EP uitkomt. Ehm, maar gelukkig eh, kunnen we wel al een van die eh, tracks eh, draaien die als singles zijn uitgebracht. Yes. En ik denk dat de mensen daarna helemaal om zijn. Ehm, want we ik gaan hoop het. pieken en dalen ga ik draaien. Nice, een ja. van mijn favorieten. <laughs> ja, ook, ook voor mij, dus vandaag. <laughs> hey, super tof dat ik je even mocht spreken. Ja, bedankt man. En heel veel succes met de release van de nieuwe EP. Yes, dat komt goed. Jij ah. ook succes met je show. Ja, en, dankjewel. Eh, hopelijk tot ziens. Ja, is goed. Hoi, hoi. Yes, doei, doei man. Hoi. En hier is Zeno op Wave Radio met Pieken en Dalen. Kan niet pieken en kan dalen en mijn life. Voor mezelf blijven pushen tot het aan. Bullshit op je story, weinig tijd Dus de helft van mijn naasten raak ik kwijt Check, ik kan je skippen als je daar niet van me was Toen ik vroeg om wat te gunnen, zonder money om mijn pas Vaker om mezelf met de Sometimes ze dit Want ze kunnen switchen voor de stad, dus zijn de kwal Vaak was ik de allerstilste jongen van de klas Maar die shit is nu geswitcht, maak geluid en krijg wat love ben te vinden in je city voor die shots Dat is nog enkel voor die furries, niet voor drinken in de club. Hou mijn focus bij mezelf, nee we change niet Leg me bloot op al mijn tunes, de pizza als het strip is Wil niks weten van relations, de peukie iemand vis Nieuwe gaat beneden, dat alleen door de streep. Kan niet pikken en kan dalen in mijn life Moet mezelf blijven pushen door het aan Voor die bullshit op je story weinig tijd Dus de helft van mijn naasten raak ik kwijt Check ik kan je skippen als je daar niet van me was Toen ik vroeg om wat te gunnen zonder money om mijn pas Vaker om mezelf met de mensen die ik trust als ze kunnen switchen voor de stad, dan zijn de Ik Heb goede homies die niet goed zijn. Elke avond super hoekelo. Stopte mijn studie een tijdje geleden. Een jongen ging weg uit de boeken, bro. Had kunnen zitten op HBO, maar nu pompen ze mij op de radio. Vroeger zeg je maar snapte. Tegenwoordig zie je aan Ik ga niet zoeken tot 67 een kwap, om daarna te gaan in mijn graf. Goed gefocust, niet lak, snap het is een contrast het nu alle tijd die ik heb. Sluit me af, ben in de filie als ik fight met de ver. Kan niet talen, kan pikken in mijn lijf. moet zelfs vroeger als een fight. Nu nog jong en huis. zie me gokken als roulette. Om te zorgen dat ik draai. Ken Kan niet pikken en kan dalen in mijn lijf. Moet mezelf blijven pushen tot de eind. Voor die bullshit op je story weinig tijd Dus de helft van mijn naasten raak ik kwijt Check ik dan je skipper als je daar niet voor me was Toen ik vroeg om wat te gunnen zonder money om mijn pas Vaker om mezelf met de mensen die ik trust Want ze kunnen switchen voor de status en de voor de kwaad System sluit me vaker van aan Ze kijken op me neer, maar ik ben niemand om trouw mijn West Friesland, mijn week. Het is een gezellig stad. Het is als je even wil winkelen, vind je, vind, vind je hier alles. Ik vind het erg leuk hier. Mijn West Friesland, mijn Hatu Lekker single van Sabrina Stark, Underneath the Surface op Wave Radio. We gaan even naar de zuidenburen. Raymond van het Groene Woud, oudgediende met hits die hij al scoorde in de jaren 90. Werkt samen met Slongs, een rapster uit eh, België. Hier is het prachtige Wat je doet met mij op Wave Radio. ik aan mis, voel ik ik nog verraad. Besef je wat je doet met mij? even doorzetten met eh, Frank Turner. Hij heeft een eh, nieuwe EP uit, de Don't Worry EP. En dit is toch wat leukste nummertje daarop hoor. Over dat altijd zeer ondergewaardeerde barpersoneel. Ik bedoel, ik probeer ook wel eens een biertje te tappen, maar ik bak er echt helemaal niets van. Hier is Barstaf. the bar stop. if you're up on your feet or you're down on your knees. Come give you what you need. So just take my take my money. Let's hear it for the bar stop. One, two, three. Cause if you're up on your feet or you're down on your knees, come I've been sitting at this bar all alone. How much do I owe? Hang de DJ en Let's Hear It for de barstaff. Um, ehm, aan het begin van eh, het eerste uur van New Wave eh, draaide ik Niels Geuzebroek eh, ten teken dat hij uit de top 2000 mag verdwijnen van mij. En wie zetten we daarvoor in de plaats? Deze dame natuurlijk. Kan er niet, een top 2000 zonder Shakira? Dus ik nomineer Whenever, Wherever voor 2019. Buffalo Springfield en For What It's Worth. Tot zometeen met onder andere het muziekalfabet.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 It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. by the line, the man come and take you away. You better stop it Welkom bij Lee. Samen in West-Friesland via web, mobiel en FM. Met u. Nieuw. Jean-Guy Macroy zijn nieuwe single Shake Up Displays maakt die belofte nu echt helemaal waar. Nieuw plaat is eh, geloof afgelopen vrijdag uitgekomen. Echt eh, tipje van mijn kant. Het tweede uur van New Wave op Wave Radio met het eh, muziekalfabet. Um, letter staat eh, deze week centraal. Nu is er een groep luisteraars al die zonder dat ik ook maar iets zeg op de radio al met suggesties eh, kom. Ehm, dus ik heb inmiddels drie P-artiesten en uh, twee P-combinaties binnen. Maar je kunt daar gewoon voor insturen. Want ik, ik ben hier tenslotte voor jullie. Ik... vind het heerlijk om ook jullie muziek te draaien hier op de woensdagavond bij Weef Radio. Eh, het gaat dus om um, P-artiest. Dat is een artiest waarvan de voor- eh, of bandnaam met de letter P begint. Een P-liedje heb ik nog niet binnengekregen, dus die is sowieso van harte welkom. En dat is dan een liedje dat titeltechnisch gezien met de letter P begint. En de combinatie, een P-artiest die een P-liedje gemaakt heeft. Eh, stuur het me, kan telefonisch 0229 210301. Ik sta hier heel geduld, geduldig de telefoon te woord. Um, via Twitter kan het ook, Rob de Geel. En anders een berichtje via Facebook naar de pagina van Wave Radio. Om aan te sluiten eh, bij de woorden van Roxy Music. Ik wil eh, more than this. got to give the girl, girl, what she wants. Giving in the world, world, it's not so hard. uur lang hier te genieten. Maar nu nog net even ietsje meer met All Female Band Unperfect en Guts to Give the Girl. Wat een tijd om te leven. Om half negen gaan we beginnen met het uh, muziekalfabet. Eh, letter P staat centraal. Je kunt nog heel even insturen. Eh, artiesten waarvan de naam of de voornaam of de bandnaam met de letter P begint. Een liedje die met die letter begint. Of de P-combinatie. De P-artiest die een P-liedje gemaakt heeft. Ik vind dat het eigenlijk wel weer tijd is voor de Queen of Soul op Wave Radio. Rita Franklin nu. Wie anders? Hier is Spanish Harlem. berichtje tegen van de week. Uh, het schijnt dat de provincie Noord-Holland een eh, inloopavond over de herinrichting van de Azië de Graafweg heeft georganiseerd. Maar dat doen ze op woensdag 27 februari. Tussen 7 en half 10 Dan nou, heb je eerst natuurlijk van 7 tot 9 nieuw Wave op uh, eh, Wave Radio. Wil ik mezelf niet te belangrijk maken. En om kwart voor 9 begint natuurlijk de klassieker. Feyenoord Ajax in het kader van de KVB-beker. Waar kies jij voor? Leuk radioprogramma, Daarna een eh, fijne pot voetbal. Of ga je naar de inloopavond over de herinrichting van de AZ Graafweg... waar je toch een invloed op hebt. Het is gewoon informatieavond. Deze cover draaide ik vorige week ook al. Ik vind hem echt geweldig van Gerard Way en Ray Toro. Origineel van Simon Garfunkel, ook gecoverd door de Bengals. Hier is Hazy Shade of Winter. Veef Radio. Land is geweldig. Ik hou erg ook van de bergen. Maar als ik dan weer terugkom vanuit de bergen hier in het vlakke West-Friesland... is toch het mooiste dat er is. Mijn West-Friesland, mijn Amy McDonald op Wave Radio en Run. Morgen is natuurlijk Valentijnsdag. Hè? Vandaag zijn er op het eh, Martinez College in Grotebroek al 1700 rozen uitgedeeld. Misschien dat de ex van Mabel haar daarmee kan overtuigen. Ze zegt in ieder geval tegen hem: Don't call me up.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 Die hebben in het kader van Valentijnsdag een taart bezorgd bij de Horens Huttendorp eh, vrijwilligers. En mocht je nog iets zoeken om jouw eh, geliefde te verrassen dan eh, zou je wellicht eh, de fietstaxi in Hoorn eh, kunnen bestellen. Ze hebben een speciale Valentijnsrit morgen. Of je kunt een vrijer versieren in het Bakkerijmuseum in Medemblik. En dat is een versierde speculaaspop. Gaan we beginnen met het muziekalfabet. doen we heel romantisch met ehm, de suggestie van Alice. hier is Five Starter van The Prodigy. Joe Ellis, eh, de eerste P-artiest in het kader van het uh, muziekalfabet vanavond. The Prodigy en Firestarter. En de suggestie van uh, Boukje, die roept wel even herinneringen op zeg. Want heeft Pharrell Williams niet ooit eens een videoclip gemaakt van maar liefst 24 uur voor zijn hit Happy? Eh, kan ik prima. Ik kan echt de hele dag naar Happy luisteren van Pharrell Williams. Ik ben heel erg benieuwd in wat voor bui um, luisteraar Bob zit. Eh, al een tijdje. Want eh, vorige week kwam hij met de suggestie Oh shit. Werd uiteindelijk een heel, liedje van, een heel leuk liedje van The Farsight. nu kwam hij met het beentje Penetration. Eh, bleek toch ook eh, eh, wel aardig te zijn achteraf toen ik het ging, ging luisteren. Ik vraag me alleen af of het echt 100% origineel is. Want volgens mij hoor ik een en ander Black Sabbath hier doorheen. Hier is Don't Dictate op Weveradio in het kader van het muziekalfabet. via de luisteraar toch weer nieuwe bandjes uh, kennen. Penetration, eigenlijk best wel een aardig bandje met eh, Don't Dictate op Wave Radio in het kader van het muziekalfabet. Prince is heel vaak aangevraagd. Ook heel vaak in de combinatie met een liedje die begint met de letter P. Bijvoorbeeld deze, Paisley Park. station kwam met de eerste Prince-suggestie voor eh, deze avond. En ook nog een heerlijke P-combinatie. Prince en Paisley Park, daar waar Prince woonde en eh, werkte en eigenlijk alles deed. Ook dingen die daglicht niet konden verdragen. Nog één P-combinatie. Hij is eh, ingezonden door Anja. van dit liedje bestaat een part 1 en een part 2. Het liefste wilden ze dat ik beide delen ging draaien. Maar ze lijken best wel op elkaar. Dus ik heb toch voor part 1 gekozen, als je het niet erg vindt. Hier is Pink Floyd op Wave Radio. Pigs on the Wing. If you didn't care What happened to me died is care. For you. We would zigzag away through the bottom of pain, occasionally glancing up through the rain. wondering which of the brothers to blame. And watching for pigs on the wing. En dat maakt een einde aan eh, deze aflevering van het uh, eh, muziekalfabet, de letter P. Je kunt eh, alvast gaan nadenken over volgende week de letter Q. Ik denk dat ik al weet welke moment eh, er dan aangevraagd gaat worden. Nu Suzanne Vega op Beef Radio. Hier is Luca. My guess I think dus nog eh, met een minuutje. Want ik vond het zo mooi liedje. Ik vond het zo zonde om hem eh, af te kappen. Suzanne Vega en Luca op uh, eh, Wave Radio. Het is het laatste liedje wat je hoort in deze aflevering van New Wave. na negen natuurlijk de non-stop mix van Wave Radio. En volgende week weer een nieuwe aflevering van New Wave. Ehm, dan in het alfabet de letter Q dus eh, artiesten waarvan de voornaam of bandnaam met de letter Q eh, beginnen zijn, van harte welkom dan. Misschien moeten we even Queen uitgesluiten, zodat we eh, even wat verrassendere ehm, suggesties van jullie krijgen. Liedjes zijn dan ook toegestaan die met de letter Q beginnen en combinaties. Dus een Q-artiest die een Q-liedje gemaakt heeft. Misschien moeten we dat dan ehm, toevertrouwen aan Queen. Ze zullen vast wel een liedje hebben gemaakt waar dat begint met de Q. Killer Queen kan dan bijvoorbeeld niet, maar eh, wellicht eh, dat ze wel iets anders op hun repertoire hebben. Ik wens je nog een hele fijne week. En eh, blijf gezellig luisteren naar Weef Radio. Tot volgende week. Dit is Weef met het